21 van de drones zijn neergehaald. Of de kruisraketten hun doel hebben geraakt is niet duidelijk. De aanval was op het zuiden en oosten. Rusland probeert vaak de energievoorziening van Oekraïne te raken... zodat de burgers in het donker en de kou komen te zitten. Ook woningen en winkelcentra zijn doelwit. In Arnhem was vannacht een schietpartij. Twee mensen zijn daarbij gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht. Volgens Omroep Gelderland is de politie daarna nog een woning ingegaan om iemand te arresteren. Artsen zonder Grenzen heeft medewerkers uit het Al-Aqsa ziekenhuis in Gaza geëvacueerd. Ze vinden de situatie te gevaarlijk. Er werd de afgelopen dagen hevig gevochtig in de buurt van het ziekenhuis. Er zou zelfs een kogel door de muur van de intensive care terecht zijn gekomen. Het waterschap Rivierenland en boerenorganisatie LTO waarschuwen om niet te gaan schaatsen op de ondergelopen uiterwaarden en weilanden. Door het hoge water kunnen die bevriezen, maar omdat de waterstanden na vandaag weer gaan dalen kunnen er holtes onder het ijs ontstaan en daardoor zak je er sneller doorheen. In 150 gezinnen mochten gisteren gratis naar de Efteling. Het gaat om mensen die weinig te besteden hebben. Want een dagje Efteling met het gezin kan best prijzig zijn. Dus een dagje uit kost misschien meer dan 200 euro om naar Efteling hier te komen. Eh, samen met eten, samen met de eh, bus te komen, samen met eh, de toegangkaartje. Uh, vind ik gewoon heel duur en is heel moeilijk met uitkering. Het is wel leuk om met het gezin even een dagje samen uit te gaan. De Efteling en Stichting Leergeld willen de komende jaren 80.000 kaartjes per jaar beschikbaar stellen... voor dit soort gezinnen met geldzorgen. Het weer vanuit het noorden breekt de zon vandaag steeds vaker door. Er waait wel een gure noordoostenwind. Het wordt 0 tot 2 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de AWB.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 Mijn naam is Jeroen van Sluisdam. Ik ben hier vandaag in de studio met Auko, met Edward en met eh, Peter. Marco. En Marco? Ja, Marco, goedemorgen. <laughs> en we eh, gaan vandaag uh, gezamenlijk een programma maken. Ja, Peter komt net binnen, die komt eraan. Ehm, ik ga beginnen met een, met een serieuze noot. Ik was afgelopen week vrij en toen zat ik naar allerlei programma's te kijken... en ik denk, jeetje, wat is het toch eigenlijk stil over alle ellende die in de wereld is. Eh, zoals die oorlogen. En ehm, daar staan we zo weinig bij stil. En toen vroeg ik me af, hoe zit dat in het jazz? Hoe vaak hoor je nou eigenlijk eh, protestmuziek die misstanden aankaart? En toen kwam ik natuurlijk uit bij Nina Simone. Zij heeft een aantal prachtige nummers gemaakt over het racisme in, ehm, in Amerika. En ik denk, ja, we kunnen hier geen politiek programma van maken... maar we kunnen wel eens een keer muziek draaien met een goede boodschap. Daarom heb ik uitgekozen Mississippi Goddam van Nina Simone.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 Een eh, nummer gemaakt naar aanleiding van de tragedies in Amerika... ten tijde van het, eh, van het racisme. Toen ik dat afvroeg, vroeg ik me ook... zijn er ook nog andere bekende nummers gemaakt... van andere artiesten die meer over protesten gaan tegen misstanden. En toen kwam ik uit bij Duke Ellington. Duke Ellington heeft een eh, nummer geschreven... dat heet A New World Is Coming... Het is ehm, gebaseerd op een boek van een Amerikaanse journalist Roy Otterly. En die documenteerde het leven van de dagelijkse leven van de Afrikaanse Amerikanen in de jaren 1920 en 1930 en hun hoop voor een betere toekomst. The New World is Coming, Duke Ellington. Dat was Duke Ellington met The New World is Coming. En wij zijn ondertussen aan het uitvogelen welke microfoons bij wie horen. En het volgende nummer wat, eh, wat klaar staat gaat eh, ook al aankondigen. ik heb wat eh, nummertjes uitgezocht die, die ik eigenlijk altijd heel mooi vind. En een daarvan is onder andere Lee Hazelwood. Als ik Lee Hazelwood zeg, dan denkt iedereen natuurlijk meteen aan Nancy Sinatra. Daar heeft hij ook mooie albums mee gemaakt. En die Lee is wel een beetje een uh, cult-icoon geworden. Hij heeft bijzondere plaat gemaakt. En ik heb gekozen voor een plaat 40 uit 1969. Daar staat eh, een, een bekend nummer op, eh, A Very Good Year... Nou was 2023 niet zo'n heel goed jaar voor mij... maar ik hoop dat het volgend jaar in ieder geval een beter jaar gaat worden. Dit gaat over allerlei relaties die iemand in zijn leven heeft. Er zijn ook andere uitvoeringen van, eh, in Nederland van Freek de Jonge, heel bekend. En ook in de Muppet Show van Stettler en Waldorf, een prachtig nummer. Maar deze uitvoering van Lee Hazelwood, ja, dat is echt genieten. Knal door maar in, eh, Jeroen. <laughs> when I was seventeen. It was a very good year. It was a very good year for small town girls and soft summer nights. We'd hide from the light on that old village green when I was seventeen. girls who lived upstairs With perfume in their hair They all came undone And this happened when I was 21 I was 35. It was a very good year. It was a very good year for blue blooded girls of independent means. We'd ride in limousines their chauffeurs would drive when I was 35. the days are short. I'm in the autumn of the year. And now I think of my life as vintage wine from fine old caves, from the brim to the dregs poured sweet and clear. It was a very good year. vertel het maar jongens. Ja, ik, eh, je had het net over eh, jazz eh, als protestmuziek. En eh, jazz in de hoogtijdagen werd natuurlijk ook vaak gebruikt in de film... in de jaren 50, 60. Ik had vorig jaar ook een uitzending aan gewijd. Maar tegenwoordig zie je bijna geen jazz meer als soundtrack zeg maar, bij films. Dus we dachten de Franse bassist Renaud Garcia Fons... een man met de Spaanse roots... die dacht, ik maak gewoon muziek bij een denkbeeldige film. Dan hebben we alsnog een soort van filmmuziek. En daar gaan we naar luisteren. En eh, de geest van uh, Toets Tielemans die, eh, waart ook nog een beetje rond bij het nummertje Whistle by Night. dat was dus nummer van Renault Garcia Font's Whistle by Night. Peter. Microfoon. Microfoon is open. Ja. <laughs> yes. Leuk zo'n uitzending met, vier, met vijf mensen. Ja. Dan gaat van alles logistiek mis. <laughs> ja, vijf eh, mensen en vier microfoons. Ja, heerlijk. Ehm, ik heb op de draaitafel klaargelegd, klaar doen leggen, mag ik zeggen, Dizzy, Dizzy Gillespie. En uh, Dizzy die eh, bekend is geworden om allerlei redenen altijd vrolijke jazzmuziek, ook vrolijke benadering. Zijn handelsmerk was de trompet die met een knik omhoog stond. Waarbij mensen zich altijd afvroegen waarom heeft hij dat gedaan. En de geschiedenis zegt dat dat er ooit ontstaan is door een ongelukje. Bij het vervoer van die trompet. Iemand was erop gestaan of weet ik veel wat. En die, daardoor kreeg hij een andere klank. En die klank is zijn handelsmerk geworden. en heeft al zijn latere trompetten ook zo laten construeren. Ja, en nog een leuke anekdote. Eh, in Amerika had je de serie The Muppets. En als je daarin gevraagd werd, was een grote eer. Heel veel jazzmuzikanten zijn daar ook in eh, verschenen. En ook hij. En het, hadden ze bedacht een briljante vondst. Eh, hij speelde altijd met heel erg bolle wangen en dan kunnen kikkers ook. En dan ging hij de strijd aan met Kermit de kikker. Die ging ook blazen. Maar dienstwangen gingen niet zo staan als die van, eh, van Dizzy. Eh, Ik heb uitgekozen een stukje... Als je eenmaal verslaafd bent aan de jazz... kan niemand je dat ontnemen. They can't take that away from me. dus Dizzy Gillespie. En dan is de beurt aan, eh, Marco. Ja, dankjewel eh, Jeroen. Een hele fijne goedemorgen. Ehm, ik heb ook wat leuke muziek uitgekozen. En eh, mijn voorliefde gaat toch altijd wel uit naar uh, hedendaagse Nederlandse jazzmuzici. En ik heb een, een iemand uitgekozen die ik wel vaker draai. En dat is Eva Scholt. En die treedt op onder de naam Eva Suzanne. Het Suzanne, in het Frans. Mijn Frans is helemaal nog niet zo goed. En eh, ze, ze, ze, treedt altijd op met een trio. En dat zijn de broers eh, Thomas en eh, Max Baggerman. En dat heet ook het Maggerman trio. En die zijn beide op gitaar en Jot Terwijn op contrabas. Het Thomas Bachman trio bestaat dus uit die broers. En ze spelen voornamelijk uh, jazz. En het nummer wat ik heb uitgekozen is Webster. for romancing, a beautiful night for love. A chance for some dancing in moonlight. Why won't you go out with me and we can go out for a movie or dine with some fine French wine? Strolling together at twilight. Why won't you go out? was, eh, Marco heet ze ook weer? Eh, Eva Suzanne. Okay. Eva Scholten. Ehm, ik ga verder. We zijn een rondje eh, door. Peter had het net over een aangepaste trompet van Dizzy Gillespie. En toen moest ik meteen denken aan ehm, een tv-programma... wat ik deze week heb gezien. Dat is op Wintergasten, een interview met Ibrahim Malouf. En dat is een, ehm, een Franse Libanese trompetist. En hij vertelde over zijn leven en hij staat ook bekend om zijn aangepaste instrument. Hij komt namelijk uit Libanon en zijn vader is eh, begonnen in de muziek. Had eerst een hele andere carrière. En is toen eh, in de muziek terechtgekomen. Heeft eh, een, zichzelf ehm, naar binnen gepraat in een, ehm, in een beroemde Franse opleiding van een beroemde Franse trompetist. En heeft daar leren spelen. En heeft dat ook aan zijn zoon overgebracht. En zijn vader zat met het probleem dat hij... Met, eigenlijk met de uitdaging dat hij ook graag de Arabische noten wilde spelen. Noten die in, een, in de westerse jazz helemaal niet voorkwamen. En toen hebben ze bedacht... Eigenlijk heeft zijn vader bedacht om een extra ventiel op een trompet te kunnen zetten. Waardoor ze hele andere tonen konden spelen. En Peter weet veel meer over die techniek dan ik. Maar daardoor eh, kunnen, kan hij fantastische muziek maken. En hij zat ook te vertellen over Miles Davis. Miles Davis stond bekend als iemand die eigenlijk vanaf... Eh, vanaf de eerste take eh, hun, zijn opnames wilden maken. Alles werd bijna geïmproviseerd. Heel beroemd verhaal is eh, het verhaal van de Franse film. Um, Lift naar het schavot. Ja, en ik zat naar de Franse titel te... <laughs> <laughs> Le Chavot, ja. ja. Die ze in een hotelkamer hebben geïmproviseerd. Maar een andere geweldige eh, album natuurlijk is de klassieker Blue in Green. En daar zijn eigenlijk ook de, alle opnames vanaf de eerste take meteen eh, vastgelegd. En zijn de definitieve opnames geworden. En ik dacht, ja, het is al een tijd geleden dat ik die gedraaid heb. Dus die neem ik mee voor vandaag. Miles Davis met Blue in Green. Going Green van Miles Davis. Alco. Ja, tijd voor iets heel anders. Nou, iedereen heeft wel eens gehoord van de formatie QB en the Blizzards. En, en een van hun bekende LP's is Apple Knockers Flophouse. En ook die hoest, dan zie je zo'n café ergens in Drenthe... waar ze rond de tafel zitten. En die Harry Musquet die heeft zelfs nog op het Noordzee Jazz Festival gestaan... in 2001, ik heb het nagekeken. Toen had hij een half uurtje in een of ander eh, klein zaaltje. Maar dit nummer, wat eh, op deze fantastische cd staat... het is eh, Help Me. En met speciale aandacht voor de bas... De bas wordt bespeeld door Herman Dijnem. En ja, dat klinkt als een klok, dat loopt als een machine. Top. gotta help me, baby. I can't do it all by myself. You gotta help me, baby. I can't do it all by myself. If you don't help me, darling, I say that I got to find me somebody else. You gotta wash my clothes. You gotta maybe I can not do it all by myself. If you don't help me, darling, I say that I got to find me somebody else. in het nummer van QB and the Blizzards. Edward. Ja, ik heb eh, iets meegenomen van uh, eh, Emmet Cohen. Die komt hier vaak voorbij, eh, de pianist. En die heeft de zogenaamde Master Legacy Series... waarbij hij samenwerkt met bekende jazz-iconen. oud zeg maar. En hier heeft hij samengewerkt op zijn laatste album... volume 5 met Houston Person, de saxofonist, de oldschool saxofonist. En ze hebben een vrolijk nummertje, Just The Way You Are... Eh, een cover van eh, Billy Joel. Want ook in het nieuwjaar ben ik weer van plan om eh, af en toe covers te draaien van de NPO Top 2000 in de Top 2024 cover-up. Waarbij dus jazzy covers worden onthuld van welbekende popsongs. Dus hier Just The Way You Are, Houston Person en met Cohen. dat is Emmet Cohen samen met Houston Person. We zijn toegekomen aan het laatste nummer voor het nieuws van 11 uur. En die is voor Peter. Oké, ehm, de Dutch Band heeft eh, vele jaren eh, platen geproduceerd... tot op de dag van vandaag. Ik ben gestuurd op enig moment op een, een eh, cd... die oude platenman Gerard Bielderman tegenkwam. En dat zijn de Radio Luxemburg tapes. Eh, de Dutch Swing heeft een aantal jaren voor Radio Luxemburg opname gemaakt. En waarom ik ze heel interessant vind... is omdat eh, de, vind ik, ondergewaardeerde begeleidingsgitarist Arie Lichthart... dat was eh, de banjo-schuine-gitarist...